De straffen zijn fors lager dan het OM had geëist. Het zevenjarige meisje fietste in april vorig jaar na een koorrepetitie naar huis... toen ze door de twee mannen werd ontvoerd. Ze brachten haar naar een staakerven en misbruikten haar. De politie vond haar de volgende dag dankzij een getuige van de ontvoering. Het OM had tegen de daders 10 jaar met TBS en 16 jaar gevangenisstraf geëist. De rechtbank kwam tot lagere straffen na vergelijking met opgelegde straffen in soortgelijke zaken. De roof van twee dure sieraden op de kunstbeurs Tefaf in Maastricht is vastgelegd door bewakingscamera's. Volgens de politie in Maastricht zijn op de beelden drie daders te zien. Ze zijn duidelijk in beeld. In het laatste uur van de beurs werden een platina ring met diamanten en een diamanten hanger gestolen. De juwelen zijn eigendom van een handelaar uit Londen en zijn ruim 860.000 euro waard. In het centrum van Deventer is een dode gevallen bij een brand. Die ontstond vanochtend rond 11 uur in een pand waar kamers worden verhuurd. Voordat de brandweer er was, hebben omwonenden de meeste mensen uit het pand kunnen halen. Maar één bewoner kon niet meer worden gered uit het brandende pand in Deventer. De Engelse zangeres Susan Boyle is binnenkort multimiljonair. Boyle werd wereldberoemd door haar optreden in Britain's Got Talent... Het filmpje over haar auditie werd door miljoenen mensen bekeken op YouTube. Haar management heeft gezegd dat zij op 1 april, haar verjaardag, een bedrag op haar rekening krijgt bijgeschreven van ruim 4 miljoen euro. Het zijn de royalties van haar eerste album I Dream to Dream.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 So letting go ain't easy. I'm hanging on to growing cold. While my mind is leaving town, talk is cheap. Give me a word you can. thinking on the other, always thinking something more. It's just around the corner. Talk, talk is cheap.